Zekere nacht kwam een jongen hier, oud als luitenant bij twee garden. Hij was nog zo jong en hij liep saamgevierd en zo trots op een gouden je Goeie moeder, wat meegegaan, en zo onder we ons haar maar vallen ons hem aan. Als een dood in droeve van Als je de kleine hart op die ziel aan je. Als je hem vergeet met die hand vergeet me Adieu, tot kleine die officier, adieu. Doe steeds wat de plicht voorziet, wat de plicht uitkijk naar het legerband van ieder gevaar met land. En stel al die zorgen uit de morgen staat gedrang, dat ta, van anderen je zorgen maar na. Oeh, adieu, de zijn in de harde officier, adieu. Adieu, je vergeet me niet, of vergeet me niet. Op zekere nacht, bij zonneslag, het zijn voor verheven. Het was voor de warme, een stralende dag, maar de stond er voor wie achterbleven. Een meisje bracht ook een laatste groet. Aan haar garden luitenantje, ze zei toen liefste, oude oude En tot hem april trillen oortje. gaat de officier adieu. Adieu en vergeet me niet, of vergeet me niet. Adieu, mijn kleine aardenofficier, adieu. Doe steeds wat de plicht verdiet, wat de plicht verdient. Vier een op, een blik vooruit, zich naar een leger dag, waar het ieder gevaar met de land. En zal al je zorgen uit dat zorgen verder en verder. Laat anderen je zorgen maar naar Adieu, mijn kleine aardenofficier, adieu. Adieu, en vergeet me niet, of vergeet me niet. Adieu.